Zes uur. Freddy van Tijn met het nos Journal haven van Rotterdam kan bij een groot containerbedrijf nog steeds niet worden gelost of geladen. Het bedrijf is gehackt met gijzelsoftware. Over de hele wereld zijn bedrijven getroffen. Hun gegevens zijn geblokkeerd en die worden pas weer vrijgegeven als er losgeld is betaald. In Oekraïne liggen de netwerken van de overheid en banken stil... en zijn de computers van het vliegveld van Kiev gehackt. En ook uit onder meer Denemarken worden hacks bij grote bedrijven gemeld. Ook staatssecretaris Dijkhoff maakt zich zorgen over arcadehallen met de naam GameState. Daar kunnen speelgoed en elektronica worden gewonnen en ze richten zich volgens Dijkhoff in de praktijk vooral op kinderen. CDA-kamerlid van Torenburg noemde de hallen kindercasino's. Volgens haar worden kinderen er opgeleid tot ervaren gokkers en is het risico op verslaving groot. Dijkhoff wil dat de kansspelautoriteit en de betrokken gemeente de vergunningen bekijken. Rusland zegt geen aanwijzingen te hebben dat het regime van de Syrische president Assad een gifgasaanval voorbereidt. De VS beweert dat en president Trump waarschuwde gisteren dat Assad en zijn leger een hoge prijs zouden betalen als bij een nieuwe gifgasaanval burgerdoden vallen. Begin april kwamen bij een chemische aanval in Syrië tientallen mensen om het leven. In Den Haag is een petitie aangeboden van ruim 350.000 ouders en basisschoolleraren. PvdA-leider en vicepremier Ascher, SP-leider Roemer en GroenLinks-leider Klaver namen de handtekeningen in ontvangst. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs was niet uitgenodigd. De leraren voeren actie tegen de hoge werkdruk en de lage salarissen in het basisonderwijs. Vanmorgen hebben ze al het werk een uur neergelegd. Het weer, het is wisselend bewolkt met een paar buien. Er kan ook onweer bij voorkomen. Morgen neemt in de loop van de dag de kans op een bui weer toe. En ook dan is onweer mogelijk, vooral in het oosten. Het wordt van 21 graden tot 25. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op taal A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Everdingen, 12 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging ongeveer een kwartier. Op de A12 ten Haag richting Utrecht bij Gouda 4 kilometer, kost je ongeveer 20 minuten. Door een kapotte auto op de A12 richting Den Haag bij de Meren 9 kilometer, ook daar is de vertraging een kwartier. De A16 van Breda naar Rotterdam, bij Rotterdam Prins Alexander, 3 kilometer, kost ongeveer 20 minuten.